Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Veel patiënten in het noorden en oosten van het land krijgen voorlopig geen hulp, zeggen thuiszorgbedrijven in het noorden. Vanwege de gladheid gaan ze alleen langs bij patiënten die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, zoals het verwisselen van infusen en het spuiten van insuline. Het KNMI heeft code rood afgegeven voor de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. In Assen gleed een man uit op de gladde stoep en overleed. De ondernemingsraad van V&D wil niet dat het failliete warenhuis bij een doorstart opnieuw in handen komt van de Amerikaanse durfinvesteerder Sun Capital. Dat meldt Nieuwsuur. Sun trok in december de stekker uit het warenhuis, maar zou nu geïnteresseerd zijn in delen van het bedrijf. De ondernemingsraad vraagt de curatoren niet in te gaan op een mogelijk bod van Sun Capital. Volgens de OR hebben de curatoren beloofd om dat verzoek mee te nemen in de besluitvorming. De politie in Groningen heeft bij het onderzoek naar de vermissing van Jesse van Wieren een lichaam gevonden. Dat lag bij een woning in Kloosterburen. De bewoner en een vrouw zijn aangehouden. De 28-jarige Jesse van Wieren uit Leens wordt sinds de nieuwjaarsnacht vermist. Hij vertrok vanuit een café in Kloosterburen om bij een vriend te gaan logeren, maar kwam daar nooit aan. In Costa Rica is opnieuw een Nederlands echtpaar aangevallen. Ze runnen daar een bed and breakfast. Volgens de man hebben de daders zijn vrouw neergestoken. Ook probeerden ze haar te wurgen. Ze heeft de aanval overleefd. Eerder deze week werd bekend dat in Costa Rica een Nederlands echtpaar is vermoord. Jorge Zorrigueta, de vader van koningin Maxima, ligt in een Argentijns privéziekenhuis na een val in de badkamer. Vanwege zijn hoge leeftijd, 87, is hij opgenomen op de intensive care. Zorregietta was op vakantie toen hij ten val kwam. Hij is niet buiten bewustzijn geweest, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Het weer in Drenthe, Friesland en Groningen komt lokaal ijzel voor. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droger. Vannacht trekt de vorst zich terug naar het noorden. Daar wordt het nog min 4, in het zuiden plus 6. Morgen wordt de vorst verdreven en gaat het overal regenen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Valt reuze mee met de files in de Randstad vanmiddag. Maar toch een paar opvallende zaken. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Bij de Benelux-tunnel, daar staat nu 4 kilometer file. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. En ook op de A15 is het merkbaar. Op de A9 Alkmaar-Diemen voor Oudekerk aan de Amstel. 5 kilometer, daar was iemand onwel geworden. Op de A10 Zuid tussen Duivendrecht en Knop het Nieuwe Meer 6 richting Den Haag. Op de A15 Europort Rotterdam. Problemen dus bij knopen Benelux. Daar is de verbindingsweg dicht naar de A4. Op de A16 Breda-Rotterdam een ongeluk. Tussen knop het Ridderkerk en het plein 3 kilometer. A27 Utrecht-Breda bij Lexmond 3. En verderop naar Breda voor de brug bij Gorkum nog eens 4.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 Editie nummer 1, weekgang nummer 2. Een eh, gelukkig nieuwjaar nogmaals. Ja, de beste wensen allemaal. Wij zijn nieuw bij jullie op de radio. Jullie hebben ons misschien al eerder gehoord. Bij, eh, dat we bij andere programma's invallen. Steffen Stijn, de raadsvergaderingen en noem maar op, noem maar op, noem maar op. Ja, wij, wij doen eigenlijk zoveel voor, de, voor, de, voor deze zender. Ah, we doen te veel. Maar normaal maakt, eens uit, we hebben nu ons eigen programma. Dat heet ZFM Beachmasters. En jullie zullen ons veel, veel en veel vaker gaan horen. Ja, dat klopt. We hebben het format een beetje uit de oude kast getrokken. En eh, ja, we dachten laten we er een nieuw jasje in zetten. En laten we er wat mee doen. Kijk, dat heb je mooi gezegd. Wij hebben onder andere hebben wij de classics, de top 40. We hebben onze agenda natuurlijk. Het oude vertrouwde weer in verkeer, niet te vergeten ja, Ja, goede gesprekken, altijd. Interviews. Eh, wat zal zijn? Verzoeknummertjes. Eh, die zijn de belangrijkste. En nooit vergeten, verzoeknummers zijn de belangrijkste van de radio. Uh, goede dance hits. ja. En om niet te vergeten, wij gaan proberen van de zomer, misschien volgende week al, elke week een DJ. En dat is dan voor een half uur, een uurtje, de nieuwste plaat van die DJ. Die mag je dan hier gaan uitbrengen. Is dat zo? dat, ja, dat wist jij misschien, misschien nog niet. Misschien is het wat om dan gewoon een mix te gaan maken. Dat hij een, live mix doet. Dat bedoel ik uit te zeggen. Ja, dat mag ook. <laughs> en we hebben onze, niet te vergeten, ons evenementenagenda... en onze special news next week. Ja, precies. Nou, ik zeg laten we meteen beginnen. Dit is, uh, nou, ZFM Beachmasters. En, we eh, beginnen vandaag met een ouwe, een gouden ouwe.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 Door eh, Gladys Knight en de Pips. En de volgende natuurlijk Leeuw Kleine, Ronnie Flex en Drank en Drugs. En over de ophef van Ronnie Flex en Drank en Drugs natuurlijk van de afgelopen tijd. Van de ruzies in Hilversum. Van de ruzies op RTL Late Night. Ja, naar vechtpartijen, naar verboden staat... Oh, nu kan ik niet meer praten. Ik, ik moet zeggen, ik heb er niet veel van meegemaakt. Nou, ik wel, maar mocht op een gegeven moment eh, Hilversum niet meer in. Want hij, zei op een concert dat hij... Eh, steekt de middelvinger op naar de politie. En daar was de burgemeester niet zo blij mee. Toen mocht hij op een gegeven moment Hilversum niet meer in. <laughs> En uh, eh, er is nog veel meer gebeurd, maar dat terzijde. Ja. Maar jij hebt een nieuwtje ja, over... Ik heb, eh, ik heb wat nieuws. 5 januari. Dat... Eh, is vandaag niet. Ja, nee, nee. <laughs> dat klopt. Dat hij... hij is in Suriname voor het verzorgen van een, van een optreden. Hij is de hoofdact van de Turn Up Friday Party. Op vrijdag 8 januari in Club Sasazu. En daarbij zijn hij een van de meest succesvolle en ook besproken artiesten van 2015. Uh, eh, de onder meer zijn hit Drank en Drugs. Met de Surinaams-Nederlandse zanger Ronnie Flex. Eh, en in Nederland begint uh, Kleine op 13 februari aan de tournee... langs de grote poppodia van Nederland. de rapper belooft een drie uur durende show... waarin uiteraard al zijn grote hits aan, boord, aan, boord, aan bod komen. Oké, en wanneer is die, de tournee van hem? begint op 13 februari. In Nederland? Ja. En zijn er al kaarten te koop? Eh, ongetwijfeld. Eh, in het nieuwsbericht staat er niets over. Maar ik denk dat je wel kaart. voor Nou, dat hoor je straks van ons waar de kaarten te koop zijn, hoe duur ze zijn en wanneer je ze kunt kopen. En eh, we hebben hier Sanders, oude vertrouwde favoriet. Want die is heel toevallig ook bij ons aangeschoven in de studio. Sander. Je gaat hem niet horen. Ja, je gaat hem wel oh, horen. we gaan hem wel horen. Ja, je gaat hem heel even horen. Ik ben ondertussen even bezig. Hey, ehm, jij bent bij bij onze eerste live uitzending van ZFM Beachmasters. Dat klopt helemaal. Je bent gewoon spontaan aangeschoven? Ja, dat klopt. Je piept een beetje, wil je daar daarmee stoppen? een beetje, sorry. Ben je er wel blij mee dat je bij ons zit? Of, eh? Nou, eigenlijk... Niet. Jawel. Hij <laughs> is even een keer gezellig. Hey, ehm, dit is jouw... Ja, jij hebt wel wat met dit nummer. Hebben we gehoord van onze oude vertrouwde collega. Misschien. Misschien, maar jij weet niet welke het is. En dat vind ik het leukste van alles. Ja, ik weet ook niet. Maar jij mag hem ook aankondigen. Oh. Ja, als ik niet weet welke het is. Ja, dat weet je nu wel, want je keek net. Nee. Oh nou, het is... Eh, kijk even dan. Waarom sloop je want een hele uitzending. Wordt er zo ah, Dat hij dit van jou wel lekker... nummer 1 in de top 40 van de Euro Breakdown. Nee, dat is heel toevallig <laughs> Justin Bieber. Ja, maar hij heeft twee weken lang op nummer 1 gestaan in de top 40 van de Euro Breakdown. Ja, dat klopt. Eh, maar nu is dat de Sorry van Justin Bieber, die staat op nummer 1 in de top 40. Ja, maar dat is de Nederlandse top oh, 40. Oh god, vertel me niet dat het Adele is, hè?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 je hoorde Sander zijn favoriete nummer met Adele. Met Hello, It Was Me. Het ritme van Zandvoort. We doen hem nog een keer. <laughs> Nou, eerst nou, eerste, eerste uitzendingen. Nou ja. Gelijk een foutje, maar dat maakt allemaal niks uit. Want we hebben nog veel meer in petto. We hebben <laughs> straks het eh, interview van de dag met mijn, met mijn gouden sidekick. Precies. En daar gaan we het hebben over oud en nieuw. Wil je mee weten waar we het over gaan hebben? wat de vragen zijn? Blijf even luisteren. Want we hebben eerst nog even My Silver Lining met de First Aid Kit. Veel luisterplezier. Op ZFM. living too fast, too Oh. Nou, My Silver Lining, First Aid Kit, als ik het goed heb. Ik weet niet 100% zeker. Ja, je hebt het altijd goed. Nou, maar eh, we hebben het nu... De interview met Quinten Brouwer. Dat klopt. Ja jongen, hoe was jouw auto nieuw? Nou, ik moet zeggen, het was niet heel speciaal. Ik ben, eigenlijk ben ik elk jaar ben ik op vakantie in Oostenrijk, dan ga ik skiën. Eh, en dan ga je knallen op de berg af om 12 uur s'nachts? Nou, eigenlijk niet, maar Beetje Schotse scheef. Beetje Schotse scheef, dat is misschien een betere, lam. Dat is misschien een betere, eh, betere benaming. Maar voor dit jaar zijn we thuis gebleven. Misschien was dat wat. Maar ik heb niet heel veel meegemaakt. Even dorp in geweest. En eh, toen zag ik al meteen politie voor de deur staan. Dus, dus toen ben je maar weer heel gauw naar huis gaan. Nou, gelijk heb een, eh, Nou, ik lag om vier uur in mijn bed. Dus, het gaat in ieder geval, dit item gaat bij ons altijd over de meest nutteloze, gênantste, Boeiende. Boeiende, wat je de afgelopen week, week gedaan. Je, je kan het zelf invullen eigenlijk. Van alles en nog. Wat wordt hier interview bij mij? Wat ik de afgelopen week heb gedaan. Of bij mij. Dat mag ook. Dus bij mij mag je het ook doen, maar dat doet hij nooit. Dus dat scheelt. Ja, precies. In ieder geval zijn auto nieuw was hartstikke saai. Hoe was jouw auto nieuw? Werken, werken, werken. Ja, precies. Nou, vertel. Wat heb je gedaan? Nou, je zit op een gegeven moment zit je niet meer stil, hè? Hoe bedoel je? Nou, eh, hoe bedoel je? Ik weet niet. Kijk, eh, als je aan het werk bent met auto nieuw, dan zit je niet meer stil. Lijkt mij. Of ben ik nou achterlijk? Nou ja, je hebt een punt. Maar wat, wat heb je gedaan? Wat ik heb gedaan? Dat is voor jullie een weten en voor mij een vraag. Oh, andersom. <laughs> nee, ik heb eh, met Oud en Nieuw moest ik werken. Eh, dus dat was later okay, bar, bardienst of zo? Ik had eh. een bardienstje. Ah, oké, nou, kan gebeuren. Waar en wanneer en wat, dat gaat niks aan, want de belasting luistert ook. <laughs> nou, precies. Laten nee, maar de volgende week heb je wat beters, want dan is het natuurlijk de tweede week van het nieuwe jaar. Derde, Zijn, de, derde zowel al. Ja, de derde week, maar de tweede, tweede week eigenlijk het nieuwe jaar. En dan hebben wij een boeiend onderwerp van Quinten of Genant. dat, we weten nog, niet wat het is, maar dat komt wel. Dat, beloof ik, dat beloof ik. <laughs> we beloven dat er wat komt. Ja. Nou, Quinten, hartelijk bedankt voor jouw aanwezigheid. Dankjewel. We gaan hierna gelijk door naar One Direction. Dankjewel, Quinten. Alsjeblieft. Graag gedaan. Hier heb je One Direction. Perfect. Perfect. Ben je ook altijd perfect? Ja, elke dag. Dat is mooi. Keep your One Direction perfect. I might never be armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one, be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious And if you like, then I drive it with the windows down. And if you like, going places we can't even pronounce. If you like to do whatever you've been dreaming about, baby you're perfect, baby you're perfect. So let's fly right now. And if you like, cameras flashing every time we go out oh yeah. And if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. Ja, dat was One Direction met Perfect. Het is vier over half zeven. Dat betekent dat we nu Quinten hebben met het weerbericht. Dankjewel, Jonas. Eh, in Groningen, Friesland en Drenthe glad door IJssel. In Overijssel, Gelderland en Flevoland lokaal glad. Morgen in het noordoosten, vooral in de middag, opnieuw gevaarlijke IJssel. In de rest van het land regen. Verder stevige wind van en 6 tot 11 graden. Maar in het noordoosten kouder. Vrijdag af en toe zon, een enkele bui en 6 tot 8 graden. Mede mogelijk gemaakt door Meteo Groep. Ja, en van mij hoor je de files. Er staan momenteel twee files op de A27 Brega-Goricum. 11 minuten vertraging tussen de Eipelaar en Rauderveld. Ongeval met de vrachtwagen, de rechte rijstrook is afgesloten. En op de A58 Breda-Tilburg. 15 minuten vertraging tussen Gelderlanden en Sint-Annabosch. Galder. En Sint dat, dat zei ik. Ja, Sint-Annabosch. Ja, en eh, dit waren jouw lokale verkeersinformaties over heel Nederland. En nu gaan we door natuurlijk met het oude vertrouwen nummer. Oh. Chocola Puma. Step back. Oud maar goud. Live op ZFM. Zero kanaal 40, 106.9. Schakelen even in. Verzoeknummers tijd. ZFM Beachmasters op Facebook. Luister live. vind ik een gouden ouwe, vind jij niet? Ik vind het echt een lekker nummer. Daarvoor, heb, daarvoor heb ik hem ook, zeg maar. Kijk, dit, dit, is het liedje van de Sidekick. Dat hebben we altijd na het weer om het liedje van de Sidekick. Dat jullie dat weten. En eh, om het uh, een beetje in zweer te houden...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 me at least. Can't Face door de weekend, Door, door, door, door, door. En eh, we hebben ook nog een classic. Deze komt uit 1978. Stond op 1978 negen weken in de top 40. Op positie nummer 9. Moet ik even bijmelden. En eh, je kan hem al raden eigenlijk, Quinten. Is dat zo? Want ik, moet zeggen, ik, ik heb hem hier voor me, maar ik ken het echt niet. Het nou, nummer... Eh, het is van The Tramps. The Night the Lights Went Out in New York City. Yes. Heb je ook zoeknummertjes? Geef hem door via Facebook. Of bel even via 023 5730 393. Salut, c'est Francis comme moi, le de avec vous. Salut, c'est Francis comme moi, le e avec vous. de Tramps. The Night. The lights well out in New York City. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Je hebt een hele waslijst aan informatie. Ik heb, ik heb een heel boek aan informatie. En eh, ik zal er meteen mee beginnen. Want de Tramps is een band uitkomstig uh, uit Philadelphia. En de band is ontstaan uit volcano's en moods die in de jaren 60 optraden en soulmuziek speelden. Ehm, begin jaren 70 waren zij een van de eerste discogroepen. De band bestond, bestond toen nog uit Jimmy Ellis, Harold Doc Wade, Stanley Wild Wade en Earl Young. De eerste opname van de Tramps dateert uit 1972. Eh, Zing Went the Strings of My Heart. Origineel nummer eh, uit 1943, destijds gezongen door Judy Garland. De eerste grote hit waarmee de Tramps definitief doorbraken in Nederland... was Love Epidemic uit 1973. Zeer bekend werd de muziek toen grote hits als Shout, Hold Back the Night en Disco Inferno volgden. De laatstgenoemde hit uit het 1976 kwam een jaar later voor in de soundtrack van de film Saturday Night Fever. In 1977 brachten de Trams The, Night The Light Went Out. Een, oud, eh, een lied waarin de grote stroomuitval in New York op 13 juli eh, van het jaar bezongen werd. Dat was hem. een heel mooi, boeiend, interesserend verhaal. Beetje lang voor mij, maar want eh, Sander, jij bent eh, bij Maurice Mulder altijd eh, de pluisplaatjes, was je altijd. Ja. Weet jij hier ook nog iets over te vertellen, heel toevallig? Of, over de trams? Nee. Nee, dat is allemaal voor jouw tijd, In 1978. <laughs> ja, eh... Ver voor mijn tijd. 72. 72 zelfs. Nee, bij mij dus ze zijn in 82 gestopt als het goed is. Nee, nee. 80. 80. 80 zijn ze gestopt en daar hadden ze geen zin meer in. <laughs> Maar eh, we hebben nog iemand in de studio. En dat is eh, onze oude vertrouwde Vanity, bijnaam a.k.a. Mama Beer. <laughs> ja, als we dat doen, dan moeten we het gelijk even goed doen, toch? <laughs> ja, precies. En zusje niet te vergeten. Ja, maar kijk, dat, hey, je moet, eh, hoe noem je dat? privé en werk gescheiden houden. <laughs> Nou, dan hoor je dan in de eerste instantie die mama weer te noemen. ja, want er zit hier een halve familie aan tafel. Dat is Sander, Vanity en ik. We zijn gewoon één grote familie. Oh, nou bedankt. Ja, het klinkt even gek, maar je wordt even buiten Je wordt neefje, je wordt het neefje. Oh, ik word het neefje. Oké, bij deze, ik weet niet wie er luistert. Quinten Brouwer is ons neefje geworden. Jee. Nou, dat ben ik niet Hartstikke nou, nou. <laughs> <laughs> hey, maar uh, even kort komen. We hebben nog eh, negen minuten op de klok staan voordat, de eh, het eerste uur er al weer op zit. Ja, dat klopt. En we hebben twee verzoeknummertjes. Eentje gaat eruit naar de familie. Dat is van George S ik kan het George Ezra, die, eh, Dat is uh, Sander's favoriet. Dat klopt En daarna hebben we er nog eentje, maar die ga ik jullie nog niet, nog niet verklappen. Die komt hierna. Luister goed. Je mag hem ook aankondigen dit keer. Dit is George Ezra met Listen to the Man. En, niet te vergeten, op ZFM. Woe! <laughs> heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get it all off your chest, ooh. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl. what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off. But I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why? Should we care for what they're selling us anyway? What's yep. going on? McKellen. I'm trying to shoot a video for my song. Well, I'm just trying to sing the song. It's such a fantastic song. Well, thank you very much. I, I, think I sing it rather well. Well, debatable, but I keep trying to do my thing. Yes. And you're just there. Look, yes. so, ah, thank you. There was mm. someone bringing you a gong on. Mm. He was taking mm. it off. You got a drink. Mm. I don't even get that. Oh well, I'm sorry, but I'm just so excited to be <laughs> here. You know, that that that. I understand that, but it's just a frustration. Do you know, Jeff? Uh, George. Yeah. You know, I love all your music oh, from, from Bucharest onwards. Budapest. Budapest. Mm. Yeah. If I can just uh, just uh, well just be here, you know. As long as as long as I, really I have to space here. to breathe and do my thing. Well, of course. Yes. Well, mm, thank you very much. Ready? I'm ready. Yes. So am I. You don't have to be there, You don't have to be scared, You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's love? Het was George Ezra, Listen to the Man. En we gaan gelijk door met... Uh, man, doet deze nou weer niet? Lucas Graham, Seven Years. Deze aangevraagd door Eline Blokzel. Waarom lachen jullie?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 Ja, dat was wat je net hoorde, Lucas Graham met Seven Years. Het verzoeknummertje van Eline Blokzouw en natuurlijk Vanity. Maar die heeft hem ook net even snel aangevraagd. Ja, toch? Ja, ja. Eh, jij zit zo stom vooruit te kijken. Ja, ja ik, zat, naar de timer te kijken. Heeft ze dat nou-, nou gedaan? Heeft ze dat nou nee, niet nee, nee, ik zat naar de timer te kijken. Zeg, oh, ah, het uur is voorbij. Nee, jongen, nog, heel, nog lang niet. Nog 30 seconden op de klok. Oh, oké. Maar eh, ja, even kort zeggen. Het eerste uur zit er alweer op. Het gaat zo snel, jongens. Het gaat echt veel te snel. Het gaat ook zo lekker. Precies. Nou, we, we zien jullie terug in twee uur. Ja, oh, ik zeg, oh, het tweede uur hebben we nog maar items. Dus we gaan Stefan Collard bellen. We gaan vragen hoe, het nu, hoe hij verder met zijn carrière gaat als radio-dj. Want hij is er niet mee gestopt, dat is één ding wat ik zeker weet.